Mariette Krol met het NOS Journaal. Het staakt het vuren dat gisteravond is ingegaan in Soudaan... lijkt redelijk te worden nageleefd. Volgens ooggetuigen waren er in het centrum van de hoofdstad Khartoum... nog enkele gevechten, maar is het verder rustig. Afgesproken is om de wapens 24 uur neer te leggen... om humanitaire hulp mogelijk te maken... en om burgers de mogelijkheid te bieden een veilig heenkomen te zoeken. Uitkeringsinstantie UWV heeft nog altijd een achterstand in het doen van sociaal-medische beoordelingen... die nodig zijn om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. In het UWV-jaarverslag staat dat het aantal mensen dat wacht op zo'n beoordeling... sinds eind 2021 is opgelopen van zo'n 12.000 naar ongeveer 17.000. Het probleem ligt bij het gebrek aan keuringsartsen. Dat leidde er al toe dat het UWV vorig jaar ruim 10 miljoen euro aan dwangsommen moest betalen. Het UWV-kantoor in Zwolle besloot in januari uitkeringen toe te gaan kennen zonder medische beoordeling. De NS heeft de testritten met de nieuwe Intercity-trein de afgelopen avond stopgezet. De WESP, zoals de trein al wordt genoemd, werd vanochtend in gebruik genomen. Maar er ontstond een probleem met de deuren. Een sensor werkte niet goed, waardoor de machinist niet kon zien of de deuren dichtgingen. Het probleem is inmiddels in een werkplaats verholpen... en de komende dag kan de nieuwe trein weer rijden, zegt NS. En de VS geeft Oekraïne voor nog eens 325 miljoen dollar militaire steun. Zoals raketten en munitie. Het is het 36e steunpakket. En volgens persbureau AP is er al bijna voor 36 miljard dollar aan oorlogsmaterieel geleverd door Amerika. De VS is de belangrijkste militaire bondgenoot van Oekraïne. Uit de onlangs gelekte Pentagon-documenten zou blijken dat Oekraïne kampt met tekorten... en snel door zijn voorraad raketten heen raakt. Het weer, het is droog, het blijft vannacht boven nul. In de ochtend bewolkt met wat regen, in de middag zon...